moet bij het RWS Journaal. In Den Haag is gisteravond een aantal feestende fans van het Marokkaanse elftal opgepakt... omdat ze de politie hadden bekogeld met onder meer stenen en vuurwerk. De voetbalfans waren de straat op gegaan om te vieren dat Marokko zich voor het eerst in 20 jaar heeft geplaatst voor het WK. Ook op een Amsterdamsplein was het onrustig door feestende fans die de politie bekogelden. De Amerikaanse president Trump heeft aangeboden te bemiddelen tussen Vietnam en China... die ruzien over de zeggenschap over eilanden in de Zuid-Chinese zee. Trump, die in Vietnam zijn Vietnamese ambtgenoot sprak... zei dat hij heel goed is in bemiddelen. Trump stuurde ook nieuwe tweets de wereld in over Noord-Korea. Zo schrijft hij dat hij zo hard probeert om Kim Jong-uns vriend te worden... Nog eens twee Nederlanders worden verdacht van betrokkenheid bij seksueel misbruik van kinderen in Nepal, meldt hulporganisatie Ter Desom. Vrijdag werd al bekend dat een 75-jarige Nederlander in Nepal is opgepakt en een man van 46 in Nederland. De twee anderen waar Ter Desom nu naar verwijst zouden kinderporno hebben gemaakt. Of ze ook vastzitten is onduidelijk. Op Maastricht-Aken Airport is gisteravond laat een vrachtvliegtuig van de baan geraakt. Het was een Boeing 747 van Saudia Cargo. Die wilde vertrekken naar Jeddah. Volgens de brandweer is er iets misgegaan tijdens het opstijgen. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar er was geen brandgevaar... en geen van de inzittenden raakte gewond. In Colombia is een bijzondere wortelkanaalbehandeling uitgevoerd op een olifant van 5000 kilo. De olifant in de dierentuin van een stad in het noorden van Colombia is geholpen aan een gebarsten slagtand. Bij de ingreep die drie uur duurde waren 30 mensen betrokken. Voor de operatie aan de slagtand van, ongeveer de, van de ongeveer 50-jarige olifant waren speciale instrumenten ontworpen. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog. Er kan wat nevel voorkomen. Overdag trekken stevige buien over met kans op hagel en onweer.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 start from. I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. on the other side, on the other side.